op zolder in een oude schoen het hals wat als Ze waren van een heel jong meisje met goudkroond haar. Het was mijn moeder in haar jeugd een hele tijd geleden. Stuur op die foto moeilijk leesbaar 14 jaar. Denk ineens weer aan het schoolplein en dat ene meisje. Waar ik de boekentas het hele jaar alleen voor draai. Toch weet ik niet of ik met haar misschien ooit nog zal trouwen nu ik die foto's van mijn moeder heb gezien vandaag. Als ik later een trouw, moet ze lijken op jou. Net zo mooi, net zo lief, net zo zacht. Als ik later toch heb ik op die zolder wel begrepen Dat mijn meisje net zo mooi moet zijn als mijn mama En morgen als ik haar weer zie zal ik nog eens goed kijken als ik haar schooltas draag en samen weer naar school gaan. ga. zie vaak dat ook mijn moeder heel veel van hem houdt. En daarom moet dat meisje uit mijn klas veel op haar lijken. Want liefde is toch heel belangrijk als je bent getrouwd. Als ik later eens trouw. Als ik later eens trouw, moet slijken op jou. Net zo eerlijk en lief als je laat. Als ik laat. als ik later eens